van 2 uur. Dit is Renate Evers. Woedt een grote brand. Twee verdiepingen boven een snackbar staan in brand. De brandweer zegt dat het monumentale pand als verloren moet worden beschouwd. Het vuur brak rond middernacht uit. In het pand was één bewoner. Die heeft rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht. Veel inwoners uit Tilburg-Noord klagen over rook en stank. De hulpdiensten adviseren om ramen en deuren gesloten te houden. President Trump kan misschien toch de nieuwe Air Force One toestellen relatief goedkoop krijgen. Volgens Amerikaanse media wordt er onderhandeld over de koop van twee Boeing 747 vliegtuigen die eigenlijk bedoeld waren voor een Russische luchtvaartmaatschappij. Die zijn nooit gebruikt omdat de maatschappij failliet ging. Oud-president Obama had Boeing opdracht gegeven om twee nieuwe presidentiële vliegtuigen te bouwen, maar president Trump vond die order van een paar miljard dollar te duur. In Lelystad heeft de politie een auto met een bijzondere lading aangehouden. Een man was met twee enorme lantaarnpalen op het dak van zijn auto onderweg van Almere naar Lelystad. Die palen zijn waarschijnlijk gestolen in Almere. Wat de bestuurder met die lantaarnpalen wilde doen is niet duidelijk. Toen de automobilist werd gecontroleerd bleek er nog veel meer mis te zijn. De man had gedronken en had geen geldige rijbewijs. Zijn auto was niet verzekerd en de APK was verlopen. Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat hij ook verdacht wordt van het tanken zonder te betalen.